gingen ze er vandoor en gooiden pakketten overboord. De kustwacht ging schietend in de achtervolging. Daarbij werd een van de vijf opvarenden geraakt. De vier andere verdachten zijn aangehouden en overgedragen aan de politie op Curaçao. Bij de actie is verder meer dan 1600 kilo drugs in beslag genomen, vermoedelijk cocaïne. In Rosmalen is een man overleden na een ongeluk met een quad. Volgens de politie reed hij afgelopen avond met het voertuig tegen een boom. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De politie onderzoekt nog hoe het heeft kunnen gebeuren. De coronapandemie is zo goed als zeker begonnen op een markt in Wuhan. Dat is de conclusie van een internationale groep onderzoekers... onder wie viroloog Marion Koopmans. De eerste acht mensen die corona kregen... werkten op de dierenmarkt in de Chinese stad. Ook werden virusdeeltjes gevonden op spullen van het marktterrein. De dieren die er werden verkocht, zoals vossen en wasbierhonden... zijn volgens het onderzoek plausibele gastheren van het coronavirus. Er kon niet worden achterhaald hoe de dieren het virus hebben opgelopen. Engeland is door naar de finale van het EK voetbal voor vrouwen. De ploeg van Sarina Wiegman won gisteravond met 4-0 van Zweden. Komende dag is de tweede halve finale tussen Duitsland en Frankrijk... en dan wordt duidelijk tegen wie Engeland het opneemt in de finale van komende zondag. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Alleen in het noorden is er een kleine kans op een bui. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 13 graden. Overdag zijn er perioden met zon, ook ontstaan er stapelwolken. In het noorden blijft de kans op een enkel buitje bestaan.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 tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already ready for someone Someone to stay right by your side Oh, I don't wanna let you go I'm a little lost without you A little lost without you My darling, you are all.